Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Kiev zijn vanochtend meer dan 35 doden gevallen. Dat zei minister Timmermans in de Tweede Kamer. Timmermans pleit voor sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld in Oekraïne. Een overgrote Kamermeerderheid sluit zich daarbij aan. De hele Kamer maakt zich zorgen over de zeer gespannen situatie. Franse, Duitse en Poolse ministers proberen de Oekraïense president Janukovic over te halen om een oplossing te vinden voor het geweld tussen betogers en de politie. Op internet zijn beelden opgedoken van demonstranten die worden beschoten. Te zien is hoe ze gewond raken en worden weggesleept. De man die vanochtend in Zaandam werd doodgeschoten is een Amsterdammer van 30. Hij werd rond half acht op straat gevonden naast een auto. Niet lang daarna werd in Amsterdam-Noord een brandende auto gevonden. Mogelijk was dat de vluchtauto. De politie onderzoekt of er een verband is met de moord. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een afrekening in het criminele circuit. Het duurt nog de hele dag voordat de treinen rond Den Haag weer volgens de dienstregeling rijden. Gisteravond waren spoedreparaties nodig aan vier wissels, waardoor er veel minder treinen konden rijden. Inmiddels zijn drie wissels gerepareerd. Nu wordt alleen nog tussen Den Haag Centraal en Den Haag Holland Spoor gewerkt. De werkloosheid is vorige maand gestegen. Dat is de tweede maand op rij, meldt het CBS. Er kwamen 10.000 werklozen bij. In totaal zitten er nu 678.000 mensen zonder baan. Ruim 8,5% van de beroepsbevolking is dat. Wel blijft het vertrouwen van de consumenten stijgen. Mensen zijn steeds vaker bereid om grote aankopen te doen, zoals wasmachines en televisies. Ook zijn consumenten minder negatief over hun eigen financiële situatie. Het weer, af en toe regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond meer regen en ook morgen en zaterdag buien, mogelijk met hagel en onweer. Af en toe komt de zon tevoorschijn.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 De gevaren die we ontwaren zullen Nederland wel sparen. Geen fanatisme, Hou oh, je optimisme, elk die zuchten slaagt, die sticht weer kwaad. Want ons leger waakt en staat paraat. Niets is er wat weer wrijft of wringt. Het kokkie in de keuken zingt. Ratskeuf en bonen is het soldatendiner. Ratskeuf en bonen doe daar je maaltje maar mee. Vrij is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Wij marcheren, tirailleren of we zitten te dineren. Als het eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Van de meisjes, kleine zeisjes, scheppen liefdesparadijsjes. Bankje en een landje, s'avonds bij het maandje. Een soldaat vindt gauw nog goed gehoor. Hij heeft bij zijn vrouw een streepje voor. Zij weet een militair heeft moed. Het is een kerel goed doorvoed. Ratske en bonen is het soldatendiner. Ratske en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vrij is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten leven voor het vaderland. Al het chique, magnifieke, overdreven, excentrieke, geëxalteerd in doen en laten, dat haten soldaten, maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden. Flinken en verre is het militaire, die symptomen vind je in de kuf. In de rats en wonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vent. En ik zeg wie en wat je bent. Raadskeur en bonen is het soldatendiner.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 memories ik zeg altijd af Bastille tegen deze groep, maar... Nee, dat was die fameuze kroeg in Zandvoort. Hè? Je moet best style zeggen, dat eh, wist ik veel. En dan dat heet The Last in the Fire. Nog één plaatje en dan gaan we lekker door naar de vrijwilligersvacature van de week. Maar we draaien er eerst nog één. thousand times falling down, I'm still alive. Am I? Am I? So hard to breathe when the water's high. I need to swim, I learn to fly so high. eyes when the only limit is the sky. Living proof, I see myself in you. When a war starts. Boys. Ja, je hoort ze allemaal hoor, je bent CFM Lunch. U hoorde daar straks natuurlijk eh, eh, Things We Lost in the Fire. En ik was ook nog te vertellen dat u het, eh, het, het, nostalgische, ehm, het nostalgische ding wat u hoorde... dat dat was Lou Bendy met Ratskug en Bonen. Ja, dat, dat wist u niet natuurlijk. maar. Boudewijn de Groot. Geef de reiziger een stoel, geef hem brood en droge kleren, laat hem zitten bij de haard. Het liedje heet De Reiziger. Vooral geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis, laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen, maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft overal gezocht, hij heeft ergens iets gevonden en hij heeft niets meegebracht. Hij zegt ik ben veranderd, ik ben hier niet meer thuis. Maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen. Ik heb aan ze gedacht. Ze zullen mij niet kennen en ze zullen mij niet slagen. Ze hebben niets verwacht. zeggen, de reiziger is daar. alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis. En laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Nou ja, Boudewijn de Groot. Van het, eh, afkomstig van het album Hoe Sterk is de Eenzame Fietser. En eh, met, die, met, die, prachtige foto eh, erop, de hoes, gemaakt in de waterleidingduinen. Ja, dat is hier in Zandvoort gemaakt, die foto. Dat is prachtig. Boudewijn de Groot dus. ZFM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. De vrijwilligersvacature van de week. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Telefoon 023 574 0 335 of reageer via www.vip-zandvoort.nl Ja, en als het goed is eh, hebben we weer iemand aan de telefoon. Ja, we hebben Hella aan de telefoon. Wat leuk. Ja, hallo. Je had een hele leuke vacature voor ons. Ja, ik begrepen. Deze week, deze week hebben we een hele vrolijke. Eh, de Recreade is op zoek naar eh, enthousiaste jongeren... die het Recreade-team willen versterken in de zomervakantie. De Recreade is van 12 juli tot en met 25 juli. Ja. En eh, dat is de tweede en de derde week van de, van de schoolvakantie. En ze zoeken een, een teamplayer die, nou ja, die ook een beetje creatief is... En, en die het gewoon heel erg leuk vindt om, eh, om, om het team te komen versterken. Ja, en, en wat voor werkzaamheden kijken ze tegenaan dan? Nou, de Recreade die organiseert altijd in de tweede en derde week van de schoolvakantie eh, spannende activiteiten voor kinderen. Ja. De leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, dus voor de, voor de basisschoolleeftijd. Ja. En eh, ja, ze zoeken gewoon iemand die, uh, die, die daaraan mee wil doen. Mhm. die ook een beetje meehelpt om, om leuke dingen te bedenken en te organiseren. Ja, en uit te voeren. Ja. En eh, nou ja, het is sowieso twee weken eh, enorm veel lol. Het is een ontzettend eh, leuk team. Ik ken een aantal mensen, dus ik heb ze wel eens gezien. Het is heel gezellig, veel plezier. En ja, de, de, vrijwilliger doet ervaring op in het kinder- en jeugdwerk. Eh, er zijn zelfs studies die eh, vrije studiepunten voor, eh, voor, voor die twee weken geven. Ja. Je krijgt kosten in inwoning. Mm Kleine onkostenvergoeding. En uh, nou, het staat, hij doet heel veel werkervaring op. staat ook goed op je cv. Uiteraard. En het is, ze hebben twee teams, hè, Noord en Centrum, de recreade. Dus mhm. één team werkt in, in Zandvoort Noord. En één team werkt in, in het centrum van Zandvoort. Oké, nou, het lijkt me op zich een hele leuke eh, eh, twee weken voor iemand die, die eh, jong is. Ik bedoel, twee weken is antwoord is sowieso al een, al een belevenis. Ja, vooral als het mooi weer is. Ja, dat bedoel ik. Ja. en uh, dan ook dan met kinderen, het lijkt me heel erg leuk. Zeker, zeker. En je kunt kijken bij Fip. hij staat bij kinderen. Ja dus op de VIP-site, als je zegt ik zoek een vacature bij VIP Zandvoort... dan eh, kan je kijken bij de kinderen en daar staat hij dan bij. Okay. Of je kan ook even kijken op eh, www.recreadezandvoort.nl. Mooi. Prima. Nou, we gaan het weer eh, doorgeven. We gaan natuurlijk, de mensen kunnen altijd kijken op de website van VIP Zandvoort. Uiteraard. En ook op onze Facebookpagina, daar zetten we het ook nog even lekker neer. Even gezellig. Uiteraard. Nou, ehm, zeg het voort. Zeg het voort, zegt het voort. We gaan het, doen we. we gaan het zeker doen. Oké. Oké, dankjewel. Bedankt voor de bijdrage. En eh, beterschap. Ja. Dankjewel. Ja. Oké. Doeg. de Bas Springsteen. Nummer dat heet Hungry Heart. Ja, ja. Zometeen nog de vijf minuten van, uh, van Angela. Dus uh, kan je vast uh, stof uit je oren en zo gaan we horen. Het zijn... When I'm Nou, het enige nadeel van sommige muziekservices is dat je eh, af en toe eh, walgelijke remakes tegenkomt van, eh, van, van, van oude platen. Dit was een opgepoetste versie en lang niet zo mooi als het origineel, maar ik kon het origineel zo gauw niet vinden. Dit is Mr. Big Stuff. Vorige was van Ray Montana de Fout Mindbenders en het heet Groovy Kind of Love. Zometeen de 5 minuten. Maar eerst even deze 12-inch versie van uh, eh, <laughs> Mr. Big Stuff. and all that stuff. I make you dance and prance till you huff and puff. There's just no way you can get enough of me. Yo, Mr. Big Stuff. I'm the overweight, prince, dominator, MC, heavy D, constant weight gain and since I choose the way not to lose, I will stay this way so that I can bruise MCs around who front and frown. You go round for round, I go pound for pound. At the end of the party, when you're saying goodnight, don't come to me and say take it light. I'm your Mr. Big Stuff. shooter, rookie recruiter. I always say could, never ever say coulda. I'm healthy and stacked, not a beast or fat. I get applause and awards every time I rap. I love the way I am, I would never switch. I'm the greatest entertainer since porno oh flicks. You move and groove to my funky tune. Party people, it's time to make room for you, Mr. Beast. up. Who do you think you are? me the minor top Dollar money. Better go get her, designer, a fly girl lover, and a woman pleaser. Girls come to me, say, Never let me squeeze you. Unincredible, incredible, overweight, huggable prince of poetry. That's why I'm so lovable. I got the knack to keep the fly girls shoving. 260 pounds of good loving. They all want me, and say, heavy. The more of the beat, the more there is to squeeze. Got the juice to get loose, make your old get up. You wanna swing, give me your ring, EDD. D. You're Mr. Big Stuff stop. money it takes what I got. I know you say saying to yourself you can't get enough, but I'll be back Do to that Heavy D. You're Mr. Big Stuff. zo. Ja. En in het kader van... Eh, een beetje tempo. Hè? Klopt. minuten van Angela. Nou, je kunt al gaan grunten, joh. ik <laughs> ja, nou, weet je, soms kom je eens eh, een nummer tegen, een cover, waarvan je denkt van, wauw. Eh, in de jaren 80 80 eh, was het geloof ik, eh, was er een band, Meccano, die een nummer hadden, een bescheiden hitje hadden met Higo de la Luna. En eh, dit is, ik dacht een jaar of tien geleden nog eens een keer overgedaan door een, uh, ook een Spaanse band onder de naam Stravaganza. En die hebben er een, vind ik persoonlijk, een echt een keivere versie van gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren. Hijo de la Luna, Stravaganza. Valt mij ik denk dat heel veel mensen die het origineel mooi vinden... nu geërgerd hun oren dicht houden en zo. ja. Maar ja, het heeft wel wat. Het is, het is, eh, eh, we kennen dat nummer natuurlijk altijd allemaal wel. Want het, het hoor wordt vaak genoeg uit. Maar het is wel weer een hele aparte opvatting dit. Ja, dat vind ik wel leuk. Stravaganza en het heet eh, La Luna. Nou, we weer even terug op aarde de Stars of the County Down. Hier zijn de 3A's. Live opgenomen tijdens een vorige theatertour. En je waant je dus even een klein beetje in Ierland nu, hè? Stars of the County Down. Near in Bridgetown in the county down one morning last July From a boring green came a sweet Colleen and she smiled as she passed me so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself just to see I was really there. From Bantry Bay up to Derry ever and from Galway to Dublin town. Though made I seem like a brown cow. it, says I to a passerby who's a man with a nut brown hair. He smiled at me and he said, says he, she's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the band, she's a star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Cay, Eh, hun laatste theatertournee. Ze hebben intussen alweer een nieuwe. Dat is dichter bij de horizon. Is erg leuk, hebben we gezien. leuk. We waren de drie A's met een originele Ierse standard in The Stars of the Country. Ah, nou toch eens even je kop als ik het praten ben, joh. Kom, zit er dwars doorheen te mekkeren, die gozer. Hou even je, je kop als ik dat het aankondigen ben. Zeg maar als je aan de beurt bent. Zo, hè, hè. En dat zei ik tegen Paul McCartney. <laughs> Ja, oké. nou, ehm, de, de drie J's dus van hun vorige theatertournee. En een eerste standaard. En dat noemen we, dat heette de Stars of the Countdown. We gaan naar het jaar 1968. Naar The White Album van de Beatles. She was a working girl. North of England way. in the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. honey pie. You are making me crazy. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic.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 En daarvoor hoorde u de Beatles. En, eh, ik vraag me eigenlijk af hoeveel Beatles er werkelijk aan meegedaan hebben. Maar oké. Eh, prachtig liedje van The White Album. Oftewel het album dat eigenlijk officieel gewoon The Beatles heet. Uit 1968. dubbel LP dus. En uh, dat nummer dat heette Honey Pie. En ja, dat kan Paul McCartney als geen ander zo'n beetje dat 20 30 jaren sfeertje oproepen. Dat, eh, dat heeft hij later nog diverse keren herhaald. Onder andere met liedjes als You Gave Me The Answer en dat soort prachtige liedjes meer. Uh, ik ga eens even kijken. Ja, de klok. Nou, ja, dat gaat wel lukken hoor. Ik heb nog een hele mooie voor u. nou, mooi is hij. Ja, is hij mooi. Ja, nou ja, weet ik niet. Het is eigenlijk een verklaring. Hè? Muzikanten dansen niet. Dat je het even weet. We gaan niet dansen. We doen het niet. Nee. Muzikanten dansen niet. Die lullen er doorheen. Kankeren op het zaalgeluid. Vinden het voorprogramma niks. hij zingt wat anders, maar durf ik niet te zeggen. Hier is de dijk. Muzikanten dansen niet. kissen niet vol. een zaal met muzikanten. En we hadden het de zaken, die gasten. Dat is de dijk. Ik blijf het een wereldnummer vinden. Ik blijf het echt een wereldnummer vinden. Past zo goed bij mij. Ah, ik dans ook nooit. ben jij muzikant dan? <laughs> De Dijk. Nou, ik heb nog één plaat voor u, dames en heren. En dat is hetzelfde nummer waar elke avond eh, Studio Sport Winter mee af wordt gesloten. Dus dat doe ik dan vandaag ook maar. Is is zoen: Promised to the No Man's Land. Bedankt voor het luisteren en eh, tot morgen. 12 uur. Dan ben ik er weer. Hoi! Save grace for a leap day No room for tears Outside this door Go Please daddy I'll show My Friday night fight this war.